uur. met het NOS Journaal. Orkaan Neeuwstand uitgeroepen. In sommige gebieden staan de straten nu al blank. Waarschijnlijk trekt Nee langs de oostkust van New Orleans. Naar verwachting krijgt de stad niet de volle laag. Wel zijn het voorzorg zo'n 2000 mensen geëvacueerd. Ook is er een avondklok ingesteld. Nee, het is een orkaan van de eerste categorie met windsnelheden tot 140 km per uur. Weerkundigen houden er rekening mee dat de orkaan nog een kracht toeneemt. In Saoedi-Arabië heeft een gewapende man twee bewakers van het Koninklijk Paleis in Jeddah doodgeschoten. De aanvaller reed in een auto tot aan de poort en opende het vuur. Hij verwonde nog drie andere bewakers voordat hij zelf werd doodgeschoten. De koning was niet in het paleis op het moment van de aanval. Het motief van de 28-jarige dader is onduidelijk. ICT-bedrijf Capgemini moet de Sociale Verzekeringsbank 21 miljoen euro betalen aan geschil over een mislukt ICT-project. Dat heeft het Nederlands Arbitrage Instituut besloten. Het ICT-bedrijf zou een systeem bouwen voor de verwerking van onder meer de AOW en kinderbijslag. Toen dat in 2014 tot mislukken gedoemd bleek, trok staatssecretaris Kleinsma de stekker eruit. En het Nederlands elftal heeft een wonder nodig om zich nog te kwalificeren voor het WK. Oranje moet dinsdag in Amsterdam met minimaal zeven goals verschil winnen van poolgenoot Zweden om de play-offs te halen. Zweden won gisteravond met maar liefst 8-0 van Luxemburg.